Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nederland worden steeds minder kinderen ontvoerd van en naar het buitenland. Vorig jaar waren er 148 zaken waarbij 200 kinderen betrokken waren. Dat is 15% minder dan het jaar daarvoor toen er ook al een daling was. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. De daling komt door betere preventie, zoals adviesgesprekken en mediation. Het aantal contactmomenten met ouders en andere betrokkenen is vorig jaar bijna verdubbeld. De landen waar ontvoerde kinderen het vaakst naartoe worden gebracht zijn Polen, Duitsland en de VS. In driekwart van de gevallen is het de moeder die de kinderen ontvoert. Premier Schoof erkent dat hij het oplossen van de stikstofcrisis heeft onderschat... en dat Nederland nog niet van het slot is. In een Kamerdebat zei hij dat hij liever met een ander stikstofplan was gekomen... maar dat de werkelijkheid weer barstiger is dan die een paar maanden geleden nog dacht. Dat komt volgens hem doordat er de afgelopen jaren te weinig aan het stikstofprobleem is gedaan. Veel partijen zijn teleurgesteld over het zogenoemde startpakket dat nu op tafel ligt. Alleen de BBB is positief. De Groningse studentenvereniging Vindicat is opnieuw in opspraak geraakt. Tien eerstejaarsleden hebben brandwonden opgelopen tijdens een weekendje weg met hun dispuut, melden lokale media. Volgens bronnen zijn ze in hun gezicht gebrandmerkt. Vindicat noemt het verschrikkelijk dat het dispuut de gedragsnormen niet heeft nageleefd. De Groningse vereniging komt vaker in het nieuws door misdragingen. Twee maanden geleden werden 80 leden korte tijd geschorst... vanwege wangedrag tijdens een skivakantie in Frankrijk. Het weer. Er trekken buien over het land. Minima tussen 5 en 10 graden.